gewoon eten, want anders herstel je niet. En, Maar je moet het wel inhalen naar de hand. Ah, oké, maar, het is ook maar... als een vrouw ongesteld is volgens mij, dan mag ze ook eten. Want ja, je, je, je reinigt je lichaam, maar uh, je kan daar ook flink ziek van zijn. Dus dat je wel kan drinken. Want ik denk ook dat het voornamelijk voor drinken ook gaat hoor. Ja, als jij ziek bent en je drinkt niet en je hebt hoge koorts, dat is gewoon levensgevaarlijk. Het is, het is, sowieso is het niet gezond. Maar het is natuurlijk om mee te voelen met uh, de mensen die het moeilijk hebben in de maatschappij. Mhm. Alleen het vervelende is, als er heel veel mensen ziek zijn, is het een aanslag op de maatschappij. Ja. Dus dan lijkt het, daar moet, onderzoek, daar moet onderzoek naar worden gedaan. Of er mensen, veel meer mensen ziek zijn tijdens Ramadan. Omdat ze niet gestructureerd eten. Ja. Nou, dus een collega van mij is dus eh, pas een week daarheen geweest. Nou, is zijn wereld wel open gegaan. Hij heeft de hele week niet gedronken, geen alcohol. Wel gewoon gedronken, denk ik, overdag of zo. Maar eh, ook niet in het zicht. Hij, hij was, eh, maar hij zei van, nou, het is zo'n andere cultuur dan in Nederland. Van, van de, degenen die hierheen komen. Ja. Eh, die, die, Marokkanen die daar wonen, die zeggen van nou hou jullie ze dus maar. We willen ze ook echt niet terug. Want dat is inderdaad toch, de, de, dat zijn de, de Berbers. Die worden daar dus blijkbaar ook heel erg eh, gediscrimineerd. Maar ze zijn daar op straat ook van, jongeren worden ook echt aangesproken op hun gedrag en zo door iedereen. En hier, hier dus niet. En denk ik van nou, hij zegt ook zelf van nou, Marokko is gewoon een geweldig land. Dus het is echt ongelooflijk. wat, wat doen de mensen hier dan als ze daar zo heerlijk kunnen leven ook, weet je wel. Dat, dat Ja, maar ze passen er niet meer tussen. Als ze nu teruggaan, vallen ze natuurlijk dus het wallend schip. Zeggen we altijd maar weer. Misschien wel, maar ja. Goed, straks na tien uur geen Goedemorgen Zandvoort. Vanwege wat uh, prikkelen hier in de... Eh, tijdens... Eh, ik sla er van helemaal op slot. Ja, ja, laat maar. Maar in ieder geval... We hopen dat volgende week dat wij ze weer met verven aan kunnen kondigen. Precies. Tot volgende week. Er is wel muziek hoor, niet dat de zender helemaal uitgaat natuurlijk. Gelukkig. Altijd fijne muziek natuurlijk. Dit was Toepak Leed. Tot volgende week.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 na een blunder met de dosering van een zwaar geneesmiddel. Het is uitzonderlijk dat de inspectie zo'n stap neemt. Aanleiding is het overlijden van een reuma-patiënt uit Utrecht... die elf dagen lang het middel metotrexaat had geslikt... terwijl ze dat één keer in de week had moeten innemen. In Nederland zijn tussen 2006 en 2008 zeven mensen overleden na een verkeerde dosering van metotrexaat. Vorig jaar had de inspectie de apothekers nog een waarschuwingsbrief gestuurd over dat geneesmiddel. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft de medewerkster op non-actief gezet... omdat ze heeft geknoeid met DNA-bewijsmateriaal. Het NFI wil niet zeggen wat er precies is gebeurd... maar volgens de Telegraaf heeft de vrouw geprobeerd het DNA-profiel te vernietigen van haar partner... die verdachte is in een geweldsmisdrijf. Dat mislukte omdat het NFI elk DNA-profiel van een speciaal label voorziet. Daardoor kan worden vastgesteld waar het zich bevindt en wat ermee gebeurt. De fraude kwam aan het licht via onderzoek van de toegangspas van de vrouw. Ze bleek in de ruimte te zijn geweest op het moment dat het DNA in een afvalcontainer verdween. Bij een aardbeving voor de kust van Bali zijn zeker zeven mensen gewond geraakt. Het epicentrum lag in zee ten zuiden van de hoofdstad Denpasar. De beving had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. Volgens de autoriteiten op het Indonesische eiland is er geen waarschuwing afgegeven voor een tsunami. Er zou relatief weinig schade zijn. De best betaalde bankiers in Nederland zijn volgens de Nederlandse bank vorig jaar nauwelijks gekort op hun bonus. In totaal werden wel minder bonussen uitbetaald dan het jaar ervoor, maar de centrale bank noemt het opmerkelijk dat er fix extra is betaald bij banken die grote verliezen leden. De Nederlandse bank wil nu de richtlijnen voor bonussen aanscherpen. Het weer, geregeld zon, maar ook een paar wolkenvelden. In het zuiden later vandaag mogelijk een bui met een kleine kans op onweer. En het wordt maximaal 24 graden. Dit was het NOS.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 What's a man now? What's a man mean? Is he rough or is he rugged? Is he cultural and clean? Now it's all changed. It's got to change more think it's getting better, but nobody's really sure. And so it goes, go round.